5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Spermadonoren van voor 2004 die destijds traceerbaar waren... kunnen alsnog anoniem blijven. Dat blijkt uit een interne brief van minister De Jonge... die in handen is van Nieuwsuur. Het was de bedoeling dat er meer donorvaders bekend zouden worden... maar nu blijken er ook donoren te zijn... die hun gegevens juist laten schrappen. Minister De Jonge noemt het spijtig... maar zegt dat dat nou eenmaal bij de overgangsregeling hoort. In Rotterdam zijn de voorlopige plannen voor het nieuwe stadion van Feyenoord gepresenteerd. De nieuwe Kuip biedt plaats aan 63.000 toeschouwers... en is ontworpen door het architectenbureau van Rem Koolhaas. Het stadion en de nieuwe omgeving kosten 1,4 miljard euro. De gemeente Rotterdam wil ongeveer een tiende betalen, de rest moet van investeerders komen. De politie heeft na een winkeldiefstal in Amsterdam-Zuidoost... een verdachte in zijn been geschoten. De man stond na de diefstal buiten met een mes... en kon ook na het gebruik van pepperspray en een waarschuwingsschot... niet worden overmeesterd. Daarop besloot de Amsterdamse politie gericht te schieten. De verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. De Asuna-moskee gaat aangifte doen vanwege de Pegida-actie van gisteren. De anti-islamorganisatie plaatste een spandoek en een pop bij de Haagse moskee... waarmee de profeet Mohammed werd beledigd. De moskee heeft beveiligingsbeelden aan de politie gegeven... waarop twee mannen en een vrouw herkenbaar zijn. Ook het kenteken van hun auto zou erop te zien zijn. Een vrouw uit Hoogvliet die ruim 1 miljoen euro van haar werkgever zou hebben weggesluist naar een internetliefde, moet misschien de gevangenis in. Justitie eist twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De vrouw had online een man leren kennen die haar had wijsgemaakt dat hij geld nodig had voor zijn zieke vader. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht trekken er nieuwe buien over het land, mogelijk met onweer.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 Er zijn een paar problemen. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Diemen staat een auto in brand. Daardoor is daar de afrit dicht richting Amersfoort. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is de vertraging opgelopen... tussen IJmuiden en de aansluit met de A10 tot een half uur. En dat komt door problemen op de ring van Amsterdam bij Knopend Koenplein... want daar staat een auto met pech. Vanaf Haarlem op de A10 heb je ook 20 minuten tijdverlies. Verder is de file op de N247 van van Amsterdam naar Horen bijzonder lang.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 We're afraid to admit it, but I know you know, know that we should've known better, but kept on trying. And it's time that we see it, the fire's dying out. Can't believe that I see this, we're out our chances now. And I just want you to know that. if I just held on. But it's really crazy how love could fade so fast. We said forever, but now we're in the past. And I just want you to know. silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl say, they can say it all sounds crazy. They can say, they can say I've lost my mind. I don't care, I don't care if they call me crazy. wanna make time I push away. I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing.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 voor mij, ja Dat dus is alles wat ik vind te keren Ik moet vira gaan, damn ik moet vira gaan Ik moet vira gaan, damn ik moet vira gaan Never back down, als ze nou niet afstaan Ik moet vira gaan, damn ik moet vira gaan Are you a rich man? Are you a rich man? Moela Moes, met de shotgun Als ik in je hok kom, ben ik dan met dotcom Ogenlaag Hongkong, zonder navigation, pull up zonder tomtom -tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull up in een X6, pak die MX6, jij dit een X6. Had ik eens kunnen voelen waar de loop is, kunnen samen schieten, kijken weer in dat dood is. Mannen blijven zoeken waar die coke is, rijden nog die focus, hebben wel uw focus.